dat was toch zijn echte grote doorbraak. Alan Clark en This Ain't Gonna Work. Ja, en zijn keelontsteking is helemaal weer voorbij. Is helemaal voorbij, ja klopt. En dan gaat het weer eh, optreden. Binnenkort ook in patronaat in Haarlem. Leuk. En eh, ja, ik ga er waarschijnlijk wel heen, want te gek, eh, te gekke zanger, te gek nieuw album natuurlijk. proberen te krijgen, Rudy. Als jij dat kan regelen, heel graag. Ja, dan gaan we proberen. Nou ja, we zijn alweer eh, bij het einde gekomen van Entertainment for You. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Ja, ik niet. Jij, oh, jij niet natuurlijk. Ik doe een eh, verslag eh, van het feestje van Piet en Ellie. Dus, okay. Ehm, nou, in ieder geval tot volgende week. En een heel, heel, heel fijn weekend.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 Op het partijcongres in Arnhem werd een resolutie van het partijbestuur om akkoord te gaan met de kabinetsdeelname aangenomen met 68% van de stemmen voor en 32% tegen. CDA-fractievoorzitter Verhagen reageerde blij. Dit is een feest, zei hij. Volgens hem was het congres heel duidelijk en hij ziet de fractievergadering van dinsdag met vertrouwen tegemoet. Dan moet de fractie een definitief oordeel geven. De Kamerleden Ferrier en Koppejan, die tegen samenwerking met de PVV zijn, willen nog niet vooruitlopen op hun eindoordeel. Ze benadrukten dat een substantiële minderheid van het congres het met hen eens is. PVV-leider Wilders heeft in Berlijn uitgehaald naar bondskanselier Merkel. Wij zijn niet als Angela Merkel, wij leggen ons niet neer bij de islamisering, zei Wilders in een toespraak op een bijeenkomst van de Duitse anti-islampoliticus Stadkewitsch. Voor een volle zaal met 540 mensen sprak Wilders bijna een uur lang over de islam. Hij vergeleek de islam met het communisme en het nationaalsocialisme. socialisme. De ME heeft in het Kronenburgerpark in Nijmegen een eind gemaakt aan een gewelddadig krakersprotest. Enkele tientallen krakers gooiden met stenen en flessen naar de politie. De politie riep hen op vreedzaam te vertrekken en toen ze dat niet deden veegde de ME het park schoon. De rust keerde daarna weer. Acht krakers zijn gearresteerd. Het was het eind van een verder vreedzaam verlopen protestmars. Zo'n 500 krakers liepen door Nijmegen uit protest tegen het kraakverbod dat sinds gisteren van kracht is. Kraken is nu strafbaar en er kan ook een gevangenisstraf voor worden opgelegd.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 Aflevering 39. Vandaag alweer de eerste van oktober 2010. De lijst bestaat uit 15 stijgers, 4 zittenblijvers, 18 dalers. En dan houden we drie platen over en die drie platen komen volledig nieuw binnen. Betekent dat ook drie platen uit de lijst moeten verdwijnen. John Mayer doet dat, half of my hard na 16 weken. 15 weken voor Kylie Minogue, All The Lovers. En Train If It's Love na 13 weken ook verdwenen. Snelste stijger is deze week voor Roll Deep. Green Light gaat 9 plaatsen omhoog. Mark Ronson, Bang Bang Bang, zakt er 8 en is daarmee de snelste daler. Net als vorige week het langst genoteerd Kate Perry. California Girl staat ondertussen alweer 20 weken lang in de lijst genoteerd. Deze week beginnen we op nummer 37. Eh, we doen dat met de allernieuwste binnenkomer. De meeste mensen die zullen de Plain White Tees nog wel kennen van hun single Hey There Delilah. Drie jaar terug was dat een van de grootste hits van hun. En de meeste mensen dachten toen wel dat zal een eendags eh, eendagsvlieger gaan worden. Daar begon het ook aardig op te lijken. Maar nu zijn ze eindelijk terug met een hit in Europa. De vraag is dus nu of het echt een hit gaat worden of dat Hey There Delilah toch de enigste echte hit blijft van de Plain White Tees.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 Die vinden we namelijk op 34. Staat eh, twee platen dan tussen. Lady Antebellum, Nick You Now, zak van 29 naar uh, eh, 35. En van 32 zakken naar 36 is het Ina met Amazing. De volgende plaat wordt dan een hele tijd gedraaid op de Nederlandse radio. Maar nu is dus ook de rest van Europa aan de beurt om deze platen in de armen te omsluiten. Met een titel als Fuck You zit je natuurlijk wel gerand. Lily Allen kan er natuurlijk al over meepraten. En ook Zilo Green kan dat nu gaan doen.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 Chilo Green stond ervoor op 34, kwam nieuw binnen met Fuck You. En Lady Antebellum niet You nou vonden we ook nog op eh, nummer 35 daarvoor. En kennen wij James Blunt nog. In 2005 scoorde hij met zijn eh, muziekgenre dat John Lennon in de jaren 70 succesvol maakte. Zijn debuutsingle You're Beautiful werd een meegehit en hit als eh, Goodbye My Lover, 1973 en The Same Mistake volgde later. Latere singles behaalden echter eh, wel wat minder succes, mede door het feit dat veel mensen zich begonnen te irriteren aan zijn aparte stemgeluid. James laste even een pauze in en verdween uit de spotlights. Maar alles wat weg is, komt terug. En daar kan eh, James Blunt nu ook weer over mee praten. Nummer 31 is deze week voor hem. Zijn nieuwe single heet Stay The Night. En hoor je hier op CFM Zandvoort tijdens de Euro Breakdown. hoogste binnenkomen voor James Blunt deze week. stay en uit komt binnen op nummer 31. Geeft ons even de tijd om eh, achterom te kijken. Adam Lambert, If I Hate You, zak deze week van 39 naar de allerlaatste plek. Aura, I Will Love You Monday, 19 weken staat zij in de lijst. zak van 36 naar 39. Sister Sisters, Fire With Fire na 14 weken in de lijst. Zakken van 34 naar 38. Plain White Tees met The Rhythm of Love komen nieuw binnen op 37. Ina Amazing staat 15 weken in de lijst, zak van 32 naar 36. Verlies ook deze week voor Lady Antebellum. Niet na zak van 29 naar 35. CeeLo Green Fuck You komt nieuw binnen op 34. En voor Kay Perry en haar California Girls lijkt het ook steeds verder over te zijn. 20 weken lang staan ze in de lijst, zakken van 30 naar 33. Hurts met Better Than Love staat nu 11 weken in de lijst. Zak 6 plaatsen van 26 naar 32. James Blunt Stay The Night hoorde we net. Nieuw binnen op nummer 31. Nummer 30 is je dan voor de snelste daler van deze week. Mark Ronson zijn Bang Bang Bang. 13 weken in de lijst. Zakken van 32 naar nummer 30. En vorige week kwam deze man binnen. Hij deed het toen op nummer 35. Deze week stijgt hij 6 plaatsen. Komt hij naar 29. Eh, ik heb het over Bruno Mars. Zijn single Just The Way You Are. Zometeen heb ik ook de nummer 37 nog voor je. Nelly, Just a Dream. En we gaan even kijken wat het weer doet hier in de regio. searching for than just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. 106.9 ZFN up, somebody put your hands up And gone and you wish you could give them everything, everything Said if you ever love somebody, put your hands up If you ever love somebody, put your hands up tijd al voor Nelly. Dit was Just a Dream. Vorige week kwam die binnen op nummer 31. Deze week zit er al een eh, stijgende lijn in. Hij komt namelijk terecht eh, op nummer 27. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag alweer eh, de eerste vrijdag van oktober en zelfs de eerste dag van oktober. En vandaag schijnt vanmiddag de zon en blijft het de hele middag droog. De wind die waait wel uit het zuiden tot zuidoosten en is over land meest matig. Aan zee zelfs vrij krachtig. De temperatuur die stijgt vanmiddag naar een maxima van 16 graden. Vanavond neemt de bewolking weer toe en later vanavond en de komende nacht valt er geruime tijd zelfs wat regen. De wind uit het zuiden en is overland matig, aan zee zelfs krachtig. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 12 graden. Morgen beginnen we de dag weer met veel bewolking en regen, maar die regen die trekt geleidelijk uit de regio weg en de rest van de dag blijft het overwegend droog. De bewolking houdt echter wel de overhand, maar soms is er gelukkig ook nog een knipoogje van de zon te zien temperatuur die stijgt naar een maxima van 17 graden. Zaterdagavond, zondagnacht is het weer overwegend bewolkt, maar wel eh, vrijwel overal in de regio droog. Wind waait uit het zuiden tot zuidoosten is eh, matig tot krachtig. Temperatuur daalt naar een graadje of 14. Zondag zijn er weer veel wolkenvelden, maar soms is er ook wat ruimte voor de zon. Het blijft droog en er waait een matige aan zeekrachtige zuid- tot zuidoostelijke wind. En met die wind wordt weer eh, zachte lucht aangevoerd. En door die zachte lucht loopt de temperatuur op naar een maxima van 20 graden. Ik heb eh, goed nieuws en eh, slecht nieuws voor je. Het goede nieuws is dat ze nergens eh, achter elkaar staan, die autootjes. Heb ik wel wat slecht nieuws voor je. Dat is namelijk dat ze staan te flitsen. En wel op de N201. Hoofddorp richting Heemstede is dat. Ter hoogte van hectometerpaal 22.1. Dat is onder het viaduct van de N205. Daar staat een grijze Volkswagen Touran. Het ritme van Short van Dam. ZFM Zandvoort hier naar 5 minuten over de klok van half 4. Een bijzonder goedemiddag. Jordi Kylie Minogue hier tijdens de break. Breakdown Get Out of My Way. En drie mensen hebben daarna geluisterd, want in haar derde week gaat ze drie plaatsen omhoog. Van 28 naar 25 nou, voor Nelly Just a Dream. Twee weken in lijst van 31 omhoog naar 27.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 Drie weken lang staan ze nu in de lijst van Europa van 25 omhoog naar 22. Daarvoor hoorde je Roldiep. Van 33 gingen hun naar 24 en zij zijn de snelste stijger van deze week. Er zit één plaat tussen, die is van Eminem en Rihanna. Love the Way You Lie, 14 weken in de lijst. Van 17 zakken zij naar 23. Vanavond is er wat aan de hand in de Club Ocean. Daar is een verjaardag en wel die van eh, Letro Galung. En die heeft ervoor gezorgd dat er aardig wat upcoming eh, DJ's zijn voor hem. Mark Benjamini, Alvaro Kent G en Leto Galoon, om even een paar grote namen te noemen. House Fantasy Ice Cold Edition. En daarom zullen we extra uitpakken met verschillende dingen zoals ijsjes, shotjes en andere leuke extra's. Jullie zijn van harte welkom. Ja, jullie als luisteraar. Ik heb hier namelijk in de studio zes bandjes liggen en ik mag ze gaan eh, weggeven. En ik ga dat op eh, een bepaalde manier doen. Degene die ze namelijk graag wil hebben, je mag ze gewoon komen ophalen in de, in de studio. Doe dat bij mij voor 5 uur en misschien zelfs tussen 5 en 7 nog bij eh, Rudy. Nog niet helemaal zeker of die straks je weekend in doet, maar mocht hij er zijn en er zijn nog bandjes, dan weet ik zeker dat je bij hem ook kan zijn. Ze zeggen luister naar eh, Lady Antebellum, die geeft namelijk het eh, goede voorbeeld op nummer 21. I run to you. 20 van deze week is van Lady Antebellum. I Run To You. Vier weken lang staan ze nu in de lijst van Europa en zij zijn op nummer 21 de eerste zittenblijver van vandaag. Nummer 30 is er voor Mark Ronson. Bang Bang Bang staat 13 weken in de lijst. Zak van 22 naar die plek 30 toe. Bruno Mars, Just The Way You Are, zijn tweede week van 35 gaat hij omhoog naar 29. Joshua Radin, I Would Rather Be With You zakt van 24 naar 28 in haar 11e week. En Ellie met Just a Dream gaat 4 plaatsen omhoog in zijn tweede week. En komt dan terecht op 27. Maroon 5, Mystery staat 10 weken in de lijst, eh, zakt van 20 naar 26. Kylie Minogue, Get Out of My Way. Ze stijgt in haar derde week 3 plaatsen van 28 naar 25. 24 is er voor eh, Roll Deep met Greenlight, derde week van 33 omhoog naar die 24e plek is er voor Eminem en Rihanna Love The Way You Lie zak van 17 naar 23. Staan 14 weken in de lijst. Ze for ook Girls Famous. Gaan van 25 omhoog naar 22 in de derde week. Lady Antebellum the je I Run You. En wat ik al zei, de eerste zitten blijven deze week is in hun handen en wel op nummer 21. Nummer 20 die is er voor Armin van Buren samen met Sophie Alice Baxter Not Giving Up On Love. Vijf weken lang in de lijst van Europa van 23 omhoog naar nummer 20. Like life's not on your side. just the time februari 1988, toen kwam deze hitmachine op de wereld. Hitmachine is het eh, Damo noem ik nog even, Love The Way You Lie. En nu deze single, The Only Girl In The World. Drie weken genoteerd in de lijst van Europa. Vorige week nog te vinden op 27. Deze week gaat ze weer een stukje omhoog en wel naar 19. Daarvoor de single van Armin van Buren, Sophie als Not Giving Up On Love. Van 23 gaan zij omhoog naar nummer 20. Op weg naar het nieuws van 4 uur, op weg naar 2 uur van de Euro Breakdown, op weg naar de nummer 1 van Europa. En ook in twee uur natuurlijk even de blik op de Nederlandse top 40 en even wat jouw eh, nieuwtjes uit de mensen die genoteerd staan in de lijst van Europa. Ook natuurlijk de beste muziek in twee uur. En ik heb hier nog steeds eh, zes bandjes klaar liggen voor je voor vanavond. House Fantasy, de Ice Cold Edition in Club Ocean. zal open om 10 uur en eh, alles begint daarom 11 uur vanavond. Dit is nummer 18. Eén plaatsje winst in de vijfde weken is er voor John Legend en The Roots.